Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. 60.000 mensen in het noorden van de stad moesten voor 8 uur vanochtend hun huis al uit zijn voor de operatie. Maar sommige mensen konden dat niet alleen of wilden uit principe niet weg. De deskundigen denken dat ze vier uur bezig zijn met het opruimen van de bom. De Amerikaanse president Trump noemt Noord-Korea een schurkenstaat. Na de kernproef van Noord-Korea vannacht zei hij op Twitter dat de test laat zien dat het regime van Kim Jong-un extreem vijandig en gevaarlijk is voor de VS. Volgens Trump begrijpt Noord-Korea maar één ding. Hij heeft de afgelopen tijd vaker gezegd dat hij bij nieuwe provocaties van Noord-Korea ook militaire opties overweegt. In Etteleur zijn gisteren twee mannen en een vrouw opgepakt... omdat er wapens en drugs in hun auto lagen. De politie kreeg een melding dat er drie drugs aan het dealen waren vanuit de auto... waarna agenten daarop afgingen. Bij een controle vond de politie een groot mes en een alarmpistool. De vrouw had softdrugs en een flesje GHB op zak... en er zat ook een klein kind in de auto. De Grand Prix van Monza is gewonnen door Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur nam ook meteen de leiding in de strijd om de wereldtitel bij de Formule 1. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas uit Finland werd tweede voor de Duitse Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Max Verstappen begon de race op de dertiende startplaats en viel terug naar de laatste plek na een kleine botsing met Felipe Massa. Toch vocht hij zich knap terug naar de tiende plaats waarmee hij nog één WK-punt kon bemachtigen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar vooral in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er staat weinig wind, bij een graad of 20. Morgen eerst flink wat zon, maar later meer bewolking en misschien wat regen. Het wordt maximaal 22 graden.